De gemeenten kwamen daardoor honderden miljoenen tekort in 2016 en 2017. Jaren waarin veel asielzoekers naar ons land kwamen. Op termijn krijgen de gemeenten die kosten gedeeltelijk weer terug, maar ze moeten het wel voorschieten. De Raad wil dat er daarom de komende jaren rekening wordt gehouden met onverwachte effecten. Die zouden moeten worden doorgerekend door het Centraal Planbureau. Koopwoningen waren in mei duurder dan ooit. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek en het Kadaster stegen de huizenprijzen tot boven de piek van augustus 2008. Dat was tot nu toe het hoogste niveau ooit voor de huizenprijzen. Vergeleken met een jaar eerder stegen de prijzen in mei met bijna 9 procent. Het aantal lokale partijen in colleges is weer gegroeid. In 76% van alle gemeenten bestuurt op dit moment een lokale partij. Vier jaar geleden was dit nog 70%. Dat blijkt uit een analyse van de NOS in 364 gemeenten. In 16 gemeenten wordt nog onderhandeld. Ook het aantal vrouwelijke wethouders is toegenomen. In 2010 was 19% van de wethouders vrouw. Nu is dat 25%. De Nieuw-Zeelandse premier Jacinda Ardern is bevallen van een dochter. Het meisje kwam ter wereld in een ziekenhuis in Auckland. Met moeder en dochter gaat het heel goed, zegt de premier. Ardern werkte tot het laatste moment door. Pas vannacht werd ze opgenomen in het ziekenhuis. Nu gaat ze zes weken met verlof. Het is bijzonder dat een zittende premier bevalt, maar niet uniek. De enige eerdere keer was 28 jaar geleden... toen de Pakistanse premier Bhutto een dochter op de wereld zette. Het weer laten vanochtend bijna overal droog en af en toe zon.